Michel Koenen met het NOS-journaal. In grote delen van Europa heeft hevige sneeuwval voor problemen gezorgd. Zo kwam er in Tsjechië een bestuurder van een auto om het leven... doordat een boom op zijn auto viel. Die bezweek door de sneeuw. In Slowakije en Polen zitten duizenden huishoudens zonder stroom. In de buurt van Krakau kostte dat een vrouw van 70 het leven... omdat haar zuurstofapparaat uitviel. Hulpverleners kwamen vast te zitten in de sneeuw. In Duitsland veroorzaakte de sneeuw vooral verkeersongelukken. Daarbij vielen een aantal gewonden. Richard de Mos doet aangifte van het lekken van zijn strafdossier. Gisteren meldde Nieuwsuur dat het programma in het bezit is... van het volledige strafdossier van de oud-wethouder van Den Haag. op de site van zijn partij Hart voor Den Haag zegt de Mos dat er een groot mediaoffensief tegen hem gaande is... waarin hele en halve onwaarheden worden verteld. De mos staat vanaf maandag met zeven anderen terecht voor het vormen van twee criminele organisaties, ambtelijke corruptie en het schenden van het ambtsgeheim. Hij zou vastgoedondernemers in ruil voor donaties hebben voorgetrokken. De schietpartij in een winkelcentrum in Zwijndrecht eerder vandaag heeft vermoedelijk te maken met een conflict in de relationele sfeer, zegt de politie. Een moeder en dochter werden neergeschoten door een man die er in een auto vandoor ging. De moeder overleed ter plekke. Haar dochter is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Of ze in levensgevaar verkeert is niet bekend. De politie is nog altijd op zoek naar de dader. Bij het winkelcentrum in Zwijndrecht is sporenonderzoek gedaan en ook zijn er getuigen gehoord. Veel huishoudens gaan er dit jaar op vooruit vergeleken met vorig jaar. Dat zegt het Nibud. Dat komt vooral door de compensatie van het kabinet. Zo gaat de arbeidskorting omhoog. Net zoals veel cao-lonen, toeslagen en uitkeringen. als de inflatie 3,5% blijft, neemt de koopkracht toe... met tussen een half tot ruim 8%, zegt de budgetvoorlichter. Het weer nog. Vanavond en vannacht gaat het op de meeste plaatsen licht vriezen. Morgen vooral in het westen wat zon. In de rest bewolkt een gaat of 3. Dit was het NOS Journaal.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 Partner ex wrestler, he day for Jessica. Partner ex wrestler. Partner ex wrestler. wrestler, heat days for Cheska, partner, ex wrestler. wrestler. He dates for Cheska, partner, ex wrestler. This is intense radio. House. DJ Malzo. Live on the main stage. what I I'm mad Hosted by DJ Malzo. This is how we do it. have to pretend, baby. I know it gets hard. Looking around, you start to think, maybe this isn't what I wanted. But you have to keep going, keep moving on, and don't you ever look back.